Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Ik van gesprekken met VN-gezant de Mistura over Syrië. Dat zegt de hoofdonderhandelaar van de Syrische oppositie... in een gezamenlijk interview met drie buitenlandse kranten. Volgens onderhandelaar Alouche ligt de Syrische president Assad dwars. Zijn regime zou weigeren mee te werken aan onderhandelingen op detailniveau. Beide partijen onderhandelen niet direct met elkaar... maar praten alleen met de VN-gezant de Mistura. De Syrische oppositie is teleurgesteld in de houding van het regime van Assad... en beslist daarom eind deze week of verder praten nog zin heeft. Turkije is kwaad omdat aanhangers van de PKK afgelopen week in Brussel een tent hebben mogen plaatsen. Die was neergezet bij het gebouw waar de top tussen de EU en Turkije heeft plaatsgevonden. Turkije heeft de Belgische ambassadeur bij zich geroepen om te klagen. Dat hebben diplomatieke bronnen aan het persbureau Reuters laten weten. En de Turkse minister van Buitenlandse Zaken heeft er ook nog over gebeld met zijn Belgische ambtgenoot. Hij heeft geëist dat de tent van de Koerden wordt weggehaald. De Koerdische afscheidingsbeweging wordt beschouwd als een terroristische organisatie. President Obama is met zijn gezin geland in Havana voor zijn bezoek aan Cuba. Hij is de eerste president van de VS in 88 jaar die het communistische land bezoekt. Bij aankomst zei hij dat het geweldig is om in Cuba te zijn. Naast zijn vrouw en kinderen zijn ook congresleden en zakenmensen meegekomen. Morgen heeft Obama een gesprek met president Raúl Castro en dinsdag spreekt hij leiders van dissidente groeperingen op Cuba. Het weer nog, het blijft bewolkt en het wordt langzaam droog.